Mariette Krol met het NOS Journaal. In Wit-Rusland zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan... om te betogen tegen president Lukashenko en voor eerlijke verkiezingen. In de hoofdstad Minsk vormden de demonstranten een menselijke keten. Automobilisten reden toeterend rond en probeerden politievoertuigen te vertragen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Ordentroepen treden al dagen hard op. Inmiddels zouden er zo'n 6000 mensen zijn gearresteerd... Honderden van hen zijn gewond geraakt. Ook meer dan twintig journalisten zijn opgepakt. In de Haagse Schilderswijk is het onrustig door een groep van zo'n 100 tot 150 jongeren. Die hebben brandkranen opengedraaid, vuurwerk afgestoken en vernielingen aangericht, zegt de politie. De mobiele eenheid probeert de orde in de wijk te herstellen. Gisteravond pakte de politie twee jongeren op die een brandkraan probeerden te openen. Het waterbedrijf heeft inmiddels sloten geplaatst op zo'n 20 kranen. De politie heeft vijf verdachten opgepakt voor de dood van Bas van Wijk. De 24-jarige man uit Badhoevedorp werd zaterdag doodgeschoten op een druk strandje bij Amsterdam. Twee mannen van 20 en 26 jaar zijn door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. De anderen zijn opgepakt in Amsterdam. Zij zijn 18, 19 en 20 jaar oud. Ze zitten alle vijf vast en hebben alleen contact met een advocaat. Het coronadebat dat de hele dag in de Tweede Kamer is gehouden... is de afgelopen avond tumultueus geëindigd. PVV-leider Wilders had een hoofdelijke stemming aangevraagd... voor zijn voorstel voor een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Maar dat kon niet doorgaan, want er bleken niet meer genoeg Kamerleden aanwezig. Volgens de oppositie waren veel leden van coalitiepartijen weggerend. Verschillende oppositieleiders vinden dat ongehoord en ondemocratisch.